Marielle Hageman met het NOS Journaal. De anti-IS-opstellingen van de terreurbeweging, zegt het Amerikaanse leger. De aanvallen concentreerden zich rond de belegerde Koerdische stad Kobani, vlakbij de Turkse grens. Volgens de VS zijn verschillende gevechtseenheden uitgeschakeld. Ook is een gebouw van de Islamitische staat in Kobani gebombardeerd. Sinds september probeert IS Kobani in te nemen. De coalitie probeert dat vanuit de lucht te verhinderen. Op de grond verdedigen Koerdische persmerga's de stad. Bij twee winkelcentra in de Turkse stad Istanbul zijn vanochtend bommen gevonden. Turkse media melden dat de politie twee bommen onschadelijk heeft gemaakt. Verder vond de politie munitie van luchtafweergeschut bij een bushalte. De laatste tijd zijn in Turkije aanslagen gepleegd, onder meer op een politiebureau. Het is nog onduidelijk wie er verantwoordelijk is. Bij camping Zeeburg in Amsterdam zijn twee mannen uit drijfzand bevrijd. De twee wandelden langs de waterkant. Ze zakten weg in de bodem die door regen en harde wind was veranderd in drijfzand. Toen ze niet meer los konden komen riepen ze hulp in. De brandweer trok vanaf de wal de mannen met een touw uit het zand. Ook gingen duikers naar de mannen toe. Irene Wust gaat na de eerste dag op de EK Allround in Chelyabinsk aan de leiding. Maar ze wordt op de voet gevolgd door haar Tsjechische rivale Martina Sablikova. Wust won de 500 meter, Sablikova won de 3000 meter. In 4 minuut 5 en 23 honderdste, een nieuw baanrecord. Linda de Vries staat derde in het tussenklassement. Bij de mannen heeft Koen Verwij de 500 meter gewonnen. De mannen schaatsen nu de 5 kilometer. Het weer, geleidelijk minder buien. De westenwind neemt in kracht af. Vannacht wordt die aan zee weer stormachtig, kracht 8. In het binnenland plaatst de kans op gladheid. Morgen af en toe zon, maar kans op een bui. Mogelijk met natte sneeuw. Het wordt een graad of 6.